Jan van der Putten met het NOS-journaal. Stanley A., die verdacht wordt 15-jarige Simena, heeft begin deze maand zijn hulpverlener in een brief om extra hulp gevraagd. Het meisje werd zaterdagochtend dood op straat gevonden in Den Haag. Stanley schrijft in de brief dat hij veel negatieve gedachten heeft over agressie en woede, zegt zijn advocaat. Het is onduidelijk of Stanley A. meer hulp heeft gekregen of niet. De landen van de Europese Unie roepen alle ambassadeurs terug uit Wit-Rusland. Ze doen dat omdat de EU-ambassadeurs het land moeten verlaten. Wit-Rusland is woedend over nieuwe sancties die de Europese Unie het land heeft opgelegd... wegens schending van de mensenrechten en onderdrukking van de oppositie. GGZ-instellingen krijgen sinds 1 januari veel minder patiënten dan vorig jaar, soms tot de helft minder. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs GGZ-instellingen. De patiënten mijden de zorg om financiële redenen. Op 1 januari is een eigen bijdrage ingevoerd voor de GGZ. Minister Schippers voelt er niets voor de maatregelen te veranderen. Een meerderheid in de Tweede Kamer geeft steun aan het tweede reddingspakket voor Griekenland ter waarde van 130 miljard euro. De lening is cruciaal voor Griekenland om een faillissement af te wenden. Van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken mag Servië kandidaat-lid van de Europese Unie worden. Het officiële besluit wordt genomen op de Europese top van regeringsleiders later deze week. Roemenië heeft nog een voorbehoud omdat het vindt dat Servië steviger garanties moet geven voor bescherming van minderheden. Bij een mislukte reddingspoging van de gewonde Franse journaliste Edith Bouvier in Syrië zijn enkele doden gevallen, dat zegt de coördinator van het reddingsteam. De doden zijn leden van de Syrische oppositie. Bouvier is nog steeds in de belegerde Syrische stad Homs, in tegenstelling tot wat de Franse president vanmiddag zei. Dan het weer nog. Vannacht bewolkt en nevelig. Op een enkele plaats kan zich een mistbank vormen. Ook morgen nog veel bewolking en het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. song. It's just a silly phase I'm going through we was hanging in. Some guys were putting them down. Libra sun No high Maybe this is a song instead.